Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. LHBTI-jongeren worden op de middelbare school vaker gepest door leraren. staat in een onderzoek van de universiteiten van Groningen en Utrecht. Ze volgen 30.000 leerlingen naar pestgedrag op school. LHBTI'ers hebben daar niet alleen vaker mee te maken, komt ook vaker van leraren. Moet je denken aan een opmerking als, ik geef jou een roze mapje tegen een homo leerling Verder gebeurt pesten vaker op plekken waar geen toezicht is, zoals kleedkamers en wc's. Zo horen transgender jongeren nog wel eens dingen als ga eens weg uit de jongenswc, je ziet eruit als een meisje. Bij LHBTI-belangenclub COC zijn ze geschrokken van het onderzoek. Ze vinden de conclusie triest en schokkend. De, het demissionaire kabinet heeft vaak excuses aangeboden tijdens het debat over Afghanistan. Dat tot diep in de nacht duurde. Volgens verslaggever Wilco Boom was er vooral kritiek op de chaotische evacuaties. Die gaat dan vooral om die 22 tolken die voor Nederland hebben gewerkt en die ze niet hebben kunnen evacueren. En ook is er veel kritiek op het feit dat het niet is gelukt iedereen met een Nederlands paspoort weg te krijgen. En er komt nog een onafhankelijk onderzoek. Er is vannacht flink geschoten in Rotterdam-West. Over een spoor van ruim 100 meter bij een moskee en een spoorbrug... vond de politie tientallen kogelhulzen van pistolen en semi-automatische vuurwapens. Wie de schutters waren, op wie is geschoten en waarom, dat is nog een raadsel. Een feest vannacht bij SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-baas Elon Musk. Copy, alpha. Het bedrijf heeft voor het eerst een raket gelanceerd met aan boord alleen maar ruimtetoeristen. De vier inzittenden zullen ongeveer drie dagen lang in een baan om de aarde draaien. Lijkt jou dat ook wel wat? Dan moet je even sparen. De reis kost zo'n 250 miljoen euro. Klimaatactivisten balen van dit soort tripjes, omdat de raket veel uitstoot. En onderzoekers vragen zich af wat het wetenschappelijk nut is van dit soort reisjes. Heb ik nog het weer in het noordoosten kans op wat regen. Later overal droog. Vanuit het westen klaart het af en toe op. En het wordt 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de weg. Dat is in de regio onder andere te merken op de A6 van Lelystad naar Muiden... Voorknopend knooppunt Gooimeer 5 kilometer file door het ongeluk daar. Eén reishok is daar dicht. De vertraging is ongeveer een kwartier. En een afsluiting op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Bij Zaanstad Zuid is een ongeluk gebeurd waardoor de weg daar helemaal dicht is. De vertraging is fors, ruim een uur. Verkeer wordt via de af- en toerit langs het ongeluk geleid.